Zes uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft hard uitgehaald naar de FBI... vanwege de schietpartij woensdag op een school in Florida... waarbij 17 doden vielen. Hij verwijt de Veiligheidsdienst dat hij alle signalen... over de plannen van de schutter had gemist... en noemt dat onacceptabel. De FBI besteedt volgens Trump te veel tijd... aan het onderzoek naar Russische inmenging... bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen. In een eerdere tweet zei Trump voor het eerst sinds de schietpartij iets over de Amerikaanse wapenwetgeving. Hij verwijt de democraten dat die nu om strengere wetten vragen, terwijl ze dat volgens hem hadden kunnen regelen toen ze in de tijd van Obama de dienst uitmaakten in het congres. Trump concludeert dat de democraten helemaal geen strengere wapenwetgeving willen. In Bad Hoeverdorp is een beddenzaak uitgebrand. Het vuur ontstond tegen twee uur vannacht en al snel sloegen de vlammen uit het pand. Enkele woningen boven en naast de winkel werden ontruimd. De bewoners konden terecht in een hotel. Inmiddels is de brand onder controle. Een deel van de ontruimde woningen is weer vrijgegeven. Waardoor de brand in Badhoevedorp is ontstaan is nog onduidelijk. Een Franse celliste heeft haar kostbare cello teruggekregen van de dief die het instrument twee dagen eerder had gestolen. Ophélie Gaillard werd donderdag in Parijs op straat overvallen en raakte daarbij haar cello kwijt. Het bijna 300 jaar oude instrument is 1,3 miljoen euro waard. Gaillard zette een noodkreet op Facebook die 10.000 keer werd gedeeld. Al snel werd de celliste gebeld door iemand die zei dat de cello buiten haar appartement lag.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 Working my day around the call, but when I pick up, I don't have much to say. So I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting. At times debating, telling you that I've had it with you and your career. Me and the rest of the family here singing, Where'd you go? I miss you so. ribs. Used to have a little party every Halloween with candy by the pile, but now you only stop by every once in a while. Shit, I find myself just filling my time with anything to keep the thought of you from my mind. I'm doing fine, and I'm planning to keep it that way. You can call me if you find that you have something to say, and I'll tell you, I want you to know it's a little fucked up that I'm stuck here waiting.